Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat niet meer zo extreem hard op de huizenmarkt. Koopwoningen zijn iets minder duur geworden en staan vaak ook langer online voordat er een koper is gevonden. En dus moeten makelaars ineens nieuwe trucjes verzinnen, zegt verslaggever Nick Wouters. Wat je nu ook vaak ziet is dat dat te koopbochtje even wordt weggehaald. Dat hij van Funda afgaat en dan komt hij daarna na een week of twee weer terug voor een lagere prijs. Zodat je als koper denkt, hé, hey, er staat een nieuw huis te koop. Terwijl degene die eh, Funda goed in de gaten houdt al weet van, oh, ze zijn daar eh, met de prijs aan het zakken. En dit is een truc om hem weer opnieuw in de verkoop te doen. Toch betekent het niet per se dat het eindelijk makkelijker wordt voor starters. Een van de oorzaken van de dalende prijzen is de hypotheek hypotheekrente, die is omhoog gegaan. En daardoor is het bedrag dat je voor een huis kunt lenen nu lager dan een tijd geleden. In Rotterdam zijn er alweer uithalers betrapt. Het zijn mensen die drugs uit zeecontainers proberen te halen in opdracht van criminelen. Het gaat dit keer om vijf mensen, waarvan de jongste 14 jaar is. Het is de derde keer deze week dat er uithalers zijn opgepakt. Een bedrijf uit Herengewaard moet de portemonnee trekken. Zij moeten de staat 43 miljoen euro terugbetalen. Tijdens de coronacrisis zou het bedrijf heel veel mondkapjes leveren voor mensen in de zorg. Maar die kapjes kwamen niet op tijd. er was ook van alles mis mee. En normaal gesproken wordt bij een wedstrijd van SC Heerenveen het Friese volkslied gespeeld. En gisteravond bij de bekerwedstrijd tegen Volendam was dat net iets specialer dan anders. Een Oekraïense vluchteling zong deze keer het Friese volkslied. In Oekraïne was ze zanglerares en dat is ze nu ook weer in Nederland. Een hoop mensen vonden het mooi en ze heeft ook een uitnodiging te pakken om nog een keer te zingen tijdens de eventuele bekerfinale. Het weer nog. Het is echt binnenweer vandaag. Bewolkt, veel regen en wind. Vanuit het westen wordt het nog wel even droog. Maar vanmiddag dan zijn de buien weer terug. Het wordt max een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file nog in onze regio. Die staat op de A4 Den Haag richting Amsterdam.